ervaring. Kuipers landde vanochtend in een kleine capsule in Kazachstan verblijf van een half jaar in het ruimtestation ISS. Hij zegt dat hij duizelig en misselijk wordt als hij te veel beweegt en dat hij opnieuw moet leren lopen. Op dit moment vliegt André Kuipers naar de Amerikaanse stad Houston. Daar wordt hij in de loop van vandaag herenigd met zijn vrouw en kinderen. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform drie NAVO-militairen gedood. De NAVO heeft nog niet bekendgemaakt uit welk land de militairen komen en gaf ook geen details over de aanslag. Dit jaar hebben zich al 17 soortgelijke incidenten voorgedaan in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 23 buitenlandse militairen gedood. Het weer, koelt vannacht af tot een graad of 10. Overdag droog en overwegend zonnig. Het wordt zo'n 22 graden. De dagen erna loopt de temperatuur iets op en neemt de kans op een bui toe.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 Spanje werd gisteren opnieuw Europees kampioen. In de finale werd met 4-0 gewonnen van Italië. Bij rust was het al 2-0 door treffers van Silva en Alba. Na een uur was de wedstrijd gespeeld toen Italië met 10 man verder moest. Er was al drie keer gewisseld en middenvelder Motta viel geblesseerd uit. In de slotfase zorgden Torres en Mata voor de eindstand van 4-0. Het is de grootste uitslag ooit in de finale van een WK of EK. Spanje is ook het eerste land dat de Europese titel prolongeert. De Spaanse premier Rajoy hoopt dat de overwinning de Spanjaarden afleidt van de economische problemen. Hij zal proberen aanwezig te zijn bij de huldiging van het Spaanse team, maar zegt zijn handen vol te hebben aan het oplossen van de crisis. In IJmuiden voorkomt Greenpeace al dagenlang dat een groot visserschip naar Australië vertrekt. Actievoerders hebben woensdagavond een ketting om de schroef gehangen van de supertrawler Margaris. En ook hangen er mensen met tuigjes aan de trossen.